wie ik nog een jongske was, zo van die jaar of zes. Toen vong mich her van alles aan en leid ik niks met rust. Zou die aan het rummelke en pakte mich een kuikske. Daar zag de man doe de geneid, die zet ik in het huikske. Tralalala. la Wie ik auch het groter word, die Schultijd was voorbij. Du hou ich her wie iedereen, een beetje aan mijn zie. Ik mag gezichtske en aardig denk, met onbekoppen op een duikske. Die spookt dan met dat beetje af, op een of ander heukske. Tralalala, tralalala, tralalala, tralalala. Wie ich ich um, ich was vol gouden moed. Genomen afscheid in de gang, ich weet het nog zo goed. Op eens verscheen de schoonpapa en zag du met de vluifske Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duister huisje? Tralalala, tralalala, tralalala, tralalala. Wenn eens ins wie Petrus kom man klopft aan de deur. Dan zette de jong, kom doe maar in, de stijster heel groot voor. Uw hast doch nemmes Gott gedaan, steekt niks in mijn buikske. Daar vroeg ik Peter: zet mich maar met een engelke in een huikske. Tralalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalala.